Zit van der Linde met het NOS-journaal. Alle officieren van justitie die in Oekraïne aan het MH17-onderzoek werken... zijn uit hun functie ontheven, staat in NRC. Onder de vlag van corruptiebestrijding moeten er honderden officieren van justitie weg... Onder hen ook twee officieren die namens Oekraïne zitting hadden in het internationale onderzoeksteam, het JIT. Een van de officieren is nog wel betrokken bij het onderzoek, maar dan in een andere functie. Nederland had erop aangedrongen dat zijn kennis niet verloren zou gaan. Volgende maand begint het proces tegen drie Russische en één Oekraïense verdachten. Hiervoor hebben de officieren hun dossiers al afgerond. Voor het onderzoek naar andere verdachten is de reorganisatie wel een tegenslag. In Noord-Macedonië heeft het parlement zichzelf ontbonden en komen er vervroegde verkiezingen. Het parlement volgt het voorbeeld van premier Zaev. Die trad vorige maand terug omdat hij toetreding tot de EU niet waar kon maken. Dat was zijn verkiezingsbelofte. Gesprekken tussen Noord-Macedonië en de EU werden eerder al geblokkeerd door Frankrijk. EU-commissievoorzitter von der Leyen heeft gezegd dat de onderhandelingen mogelijk nog voor mei kunnen starten. In het zuiden van Frankrijk zijn vier mensen omgekomen toen een sportvliegtuig neerstortte. Bij de crash vloog het toestel in brand. Volgens Franse media waren aan boord behalve de twee piloten een 15-jarige jongen en de vader van een van de piloten. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Mogelijk verloor de piloot de controle over het vliegtuig door de harde wind.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 day I'm going to Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her two piece. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you don't understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. room in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm gonna back to Italy. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort.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 get it alright.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 you know I'm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 my innocence if I am not losing all my innocence if I am not losing all my innocence if I am not losing all my innocence if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 啊。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 this.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 for one thing, but